Italië krijgt 28 van de 750 miljard euro uit het fonds, zei Conte. De Franse president Macron noemde het akkoord historisch. De coronacrisis kan nu gezamenlijk worden aangepakt, zei hij. De Duitse bondskanselier Merkel vindt dat Europa heeft laten zien dat het een sterk blok vormt. Volgens premier Wilmes van België investeerde Europa nooit eerder in zo in de toekomst. Premier Rutte spreekt van een goed en omvangrijk pakket waarin de Nederlandse belangen goed zijn gewaarborgd. Rechters willen ook na de coronatijd door met zittingen via videoverbindingen. In trouw zeggen de president van de rechtbank in Rotterdam... en de voorzitter voor de Raad voor de Rechtspraak dat ze dat wel zien zitten. Rechtbanken kampen met enorme achterstanden. Door zittingen met online verbindingen en met één rechter... kunnen achterstanden worden ingelopen. Niet alle zittingen zijn geschikt voor Skype of andere verbindingen. De rechters denken vooral aan kleine zaken... of zaken waarbij mensen moeilijk zelf naar de rechtbank kunnen komen. Bijvoorbeeld door werk. De omzet van uitzendbureau Randstad is met ruim een kwart gedaald... tot iets minder dan 4,5 miljard euro. Door de coronacrisis kon het bedrijf afgelopen kwartaal wereldwijd... veel minder mensen plaatsen bij bedrijven. In Frankrijk daalde de vraag naar uitzendkrachten het sterkst... met meer dan 40 procent. In Spanje, Italië en Duitsland ging het om een krimp van ongeveer een derde. En in Nederland ging het om een min van 24 procent. Volgens Randstad is er wel weer hoop op voorzichtig herstel. Het weer, veel zon, alleen in het noorden kans op een bui... en het wordt 18 tot 22 graden.